Jurjen boekraad met het NOS Journaal. Een Duits bedrijf gaat ruim 50 containers met chemicaliën uit de haven van de Libanese hoofdstad Beirut halen. Ze worden naar Duitsland verscheept. Het weghalen van de containers gebeurt om de haven van Beirut veiliger te maken... na de enorme explosie in augustus waarbij een grote voorraad ammoniumnitraat ontplofte. Bij de ramp kwamen 211 mensen om het leven en raakten meer dan 6000 gewond. Een groot deel van de haven en de stad werd verwoest. Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hebben met premier Rutte een gesprek gehad op het Katshuis. Ze vroegen hem om een snellere afhandeling van hun financiële problemen... die ontstonden door, nadat ze door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur waren aangemerkt. Het kabinet zegt hun eerder al in ieder geval 30.000 euro toe... maar dat bedrag is vaak nog niet uitgekeerd. Volgens het kabinet om te voorkomen dat het geld meteen door schuldeisers wordt opgeëist. In de eredivisie heeft PSV thuis met 3-0 gewonnen van FC Twente. Malen scoorde twee keer, Zahavi maakte er één. Vitesse verloor met 1-0 bij Herenveen en ziet het gat met PSV oplopen naar vier punten. Eerder op de middag won AZ met 1-0 bij FC Emmen en speelden PEC Zwolle en RKC Waalwijk gelijk. In Zwolle werd het 1-1. Het weer. In het oosten van het land valt hier en daar al wat sneeuw. Bijvoorbeeld in de Achterhoek en in de regio Arnhem. In de loop van de avond en nacht verspreidt de sneeuw zich verder over het land. Morgen overdag vriest het een graad of 4. Maar door de harde oostenwind kan het nog veel kouder aanvoelen. Vanaf middernacht tot morgenavond geldt in het hele land code rood in verband met het strenge winterweer. Er kunnen sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Verwacht wordt ook dat het zicht in de sneeuw erg slecht is. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen.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 The name of the ship was a Billy of tea. The winds blew up her bowed up down, oh below my bully boys blow. Seen not been two weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. take that Soon may the weatherman come to bring the sugar and tea and rum. come on and pass through the heat. Catch a thief, a honey thief. I'm a thief, a honey thief. Don't get it. The light of Let me see what I don't get. The light of Let me see what I don't.